12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij Genua zijn gisteren twee Nederlandse duikers omgekomen... bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee mannen van 46 en 53 doken naar het wrak van een olietanker... die in 1991 in de golf van Genua verging. Een van hen zou zijn overleden onder water... de ander toen hij met een helikopter naar een ziekenhuis werd gebracht. Mogelijk is er iets misgegaan met de zuurstofflessen... die de Nederlanders hadden gehuurd. Groot-Brittannië wil een leidende rol in de strijd tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee. De Britten overwegen de inzet van zo'n 200 mariniers in Libische wateren. Ze zouden onder meer schepen van mensensmokkelaars kunnen vernietigen, zodat de boten niet opnieuw kunnen worden gebruikt. Het Britse voorstel wordt morgen besproken op een bijeenkomst van Europese ministers van Buitenlandse Zaken. De Britten willen ook toestemming van de VN voor de Europese missie en dienen daarom een resolutie in bij de VN-veiligheidsraad. Bij een zelfmoordaanslag in Kabul zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen. Doelwit van de aanval was een konvooi van Eupol, de Europese politiemissie in Afghanistan. Een van de auto's is bij de aanslag geraakt. De mensen van Eupol die meereden in het konvooi zijn allemaal in veiligheid, zegt een woordvoerder. De zelfmoordaanslag was in de buurt van de internationale luchthaven van Kabul... en niet ver van een NAVO-installatie. De Taliban hebben de aanslag opgeëist. In Chili hebben honderden mensen de begrafenis bijgewoond van Valentina Moreira. Het 14-jarige meisje stierf donderdag aan de gevolgen van thaislijmziekte. Enkele maanden na haar verzoek om euthanasie. Onder aanwezigen waren de coach van het nationale voetbalelftal en andere bekende Chilenen. Het meisje werd eerder dit jaar bekend door haar smeekbeden op YouTube. In een filmpje vroeg ze president Bachelet om een einde aan haar leven te mogen maken. Euthanasie is verboden in Chili en het verzoek leidde tot een nationaal debat. President Bachelet bezocht het meisje in het ziekenhuis om uit te leggen dat ze niet aan haar verzoek kon voldoen. Het weer, zonnige periode, in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 13 tot 15 graden. De komende dagen licht wisselvallig, vooral morgen meer bewolking.